De bijeenkomst in Maastricht is bedoeld om de economische samenwerking verder te versterken. Onder andere de premiers Rutte en Peters doen eraan mee en verschillende ministers. Rutte en Peters spraken in 2011 af dat Nederland en Vlaanderen vaker als één regio naar buiten willen treden. Volgens Rutte liggen er met name op het gebied van logistiek en transport, innovatie en chemie kansen om de samenwerking te verbeteren. Deze zomer hebben de premiers samen een economische missie geleid naar Texas. In zijn cel in Nederland is vandaag een Rwandees aangehouden om te kunnen worden uitgeleverd aan Rwanda. Dat is gebeurd op verzoek van Rwanda. Op 8 oktober wordt het uitleveringsverzoek behandeld door de rechtbank in Den Haag. De aangehouden Jean-Claude I wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide van 1994. Het zou voor het eerst zijn dat Nederland iemand uitlevert aan Rwanda. Er is geen uitleveringsverdrag met dat land. In Noord-Brabant en Limburg is een grote actie gaande tegen drugscriminaliteit en witwassen. Op tientallen plaatsen zijn huiszoekingen verricht. Dat bevestigt het landelijk parket. Bij de actie in Brabant en Limburg zijn enkele verdachten gearresteerd. Hoeveel is nog niet bekend. Ook zijn er wapens en drugs in beslag genomen. Bij de provincie Zeeland zijn zo'n 2000 bezwaren ingediend tegen de ontpoldering van de Hetwiegepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn volgens de provincie ook enkele positieve reacties. De komende maanden wordt bekeken of het voorlopige ontwerp naar aanleiding van de ingediende bezwaren moet worden aangepast. In januari moet er een definitief voorstel zijn. Tegenstanders van het onderwater zetten van de Hetwiegepolder vinden dat er al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan. De ontpoldering zou in 2016 van start moeten gaan. Het weer, volop zon, in het zuiden mogelijk wat bewolking, een stevige oostenwind die krachtig is langs de noordkust. Het is 14 tot 17 graden en morgen weinig verandering. Dit was het NO.